Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voormalig Volkswagen-topman Winterkorn zegt dat hij nooit heeft geweten van het gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's. Tegen de Duitse parlementaire commissie die de affaire onderzoekt zei Winterkorn dat hij niet begrijpt waarom hij nooit op de hoogte is gesteld. Het is voor het eerst dat de opgestapte topman reageert. Hij begon met excuses, maar hij zei dat hij zich niet verantwoordelijk voelt. Volgens justitie in Amerika wist Winterkorn wel degelijk van het gesjoemel... en heeft hij geprobeerd het geheim te houden. Het dodental van de zelfmoordaanslag op een militair kamp in Mali is opgelopen naar 77. Gisteren werden ruim 60 doden gemeld. Een terrorist liet bij het kamp zijn auto met explosieven ontploffen. In het kamp zijn regeringsmilitairen en milities gelegerd. Ze bestrijden gezamenlijke terrorisme in het gebied. In Mali zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Noord-Afrikaanse afdeling van Al-Qaeda. Tegen de man die wordt gezien als wapenleverancier van de Nederlandse onderwereld is negen jaar cel geëist. De 66-jarige Jan B. wordt gezien als een van de grootste wapenhandelaren van Nederland. Met de wapens die B. volgens justitie leverde werden overvallen en liquidaties gepleegd. In 2015 vond de politie bij een inval tientallen wapens... waaronder pistolen, geweren en handgranaten. Tegen vier medeverdachten van Jan B. zijn celstraffen tot zeven jaar geëist. Het scheepvaartverkeer in de Maas bij Graven kan volgende week worden hervat. De bouw van een tijdelijke dam verloopt voorspoedig. Daardoor kan het waterpeil vanaf morgen geleidelijk weer stijgen, meldt Rijkswaterstaat. Daarna wordt begonnen met het herstel van de stuw... die eind vorige maand beschadigd raakte toen er een binnenschip tegenaan voer. Het weer in de noordelijke helft wolkenvelden, in de zuidelijke helft zonnig. Het blijft droog. In het oosten ligt de temperatuur rond 0 graden. Aan zee kan het plus 4 worden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. Randstad is het eh, weer misgegaan op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. In de staart van de file is er een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. De weg is nu compleet afgesloten. Er is zelfs een uh, eh, helikopter geland. Eh, nog steeds omrijden via, de A4 dus. A20 hoek van Holland-Gouda. Voor het knooppunt Gouwen staat 7 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstok is dicht.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 En de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox. Vierde jaar van aflevering nummer 53. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5. In de ether 106.9. En via het internet tik u even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen vandaag met een nummer uit 1956 en daarna één uit 2016. Heel veel plezier de komende twee uur. Van de Rolling Stones met het nummer Hate to See You Go... van het album Blue and Lonesome uit het jaar 2016. En 60 jaar eerder scoorde Carl Perkins een hit met het nummer eh, Your True Love. Dat was het singeltje, het A-kantje. En het B-kantje, dat speelden we vandaag, Matchbox, uit 1956 dus. We gaan door naar een eh, Billboard nummer 1 uit 1974. Hier is Gordon Lightfoot en Sundown. see her lying back in her satin can see her looking fast in her faded jeans. She's a hard loving woman, got me feeling mean. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sundown, you better take care feel like I'm winning when I'm losing again. was Gordon Lightfoot uit 1974 en een Billboard nummer 1 en het heette Sundown. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 19 januari 1967. Vijf nieuwe binnenkomers. Van 40 naar 20. En om 40 vinden we Nancy Sinatra met Sugartown. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in shoo shoo shoo. Shoo shoo shoo. Shoo shoo shoo shoo shoo shoo. Sugar Town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend I wanted so I just lay back and laugh at the sun, cause I'm in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo shoo shoo shoo shoo, shoo sugar town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me, cause I was in shoo shoo shoo. Shoo shoo shoo. Shoo shoo shoo shoo shoo shoo. Sugar Town. sugar, sugar town. De eerste nieuwe op nummer 40, Nancy Sinatra en Sugartown. In het eerste uur van ZFM Lunch hoorde je de Blues Band dat was een band, die was voor mij volkomen nieuw. Hij bestaat al bijna 40 jaar, maar ik kende hem niet. Ik herkende alleen de stem van de zanger. Ik denk, hey, dat lijkt wel op Paul Jones, voormalige zanger van Manfred Mann. En dat was inderdaad Paul Jones. En laat hij nou vandaag binnenkomen in de top 40 van 50 jaar geleden. Op 38, Paul Jones, I've been a bad, bad boy. such a change in me. I'm making you forget your resolution to run and hide from this confusion. You've got to face it. I'm a loser. I'm just a clown when I'm down. And while you sleep, I softly weep. I've been a bad, bad boy. Here come the night be alright. Zijn tweede succesvolle single na High Time was dit eh, I've Been a Bad Bad Boy op 38. Eén plaatsje hoger. The Four Seasons and Tell It to the Rain. You're cry. does it op 37 eh, eh, de Four Seasons met Tell It To The Rain. Van de volgende plaats zou je in ieder geval denken dat hij als hoogste binnenkomer zou zijn genoteerd. Maar dat is niet zo. Op 26, hij eindigde wel op nummer 1. Dat dan weer wel. The Rolling Stones, Let's Spend The Night Together. de Rolling Stones en Let's Spend the Night Together. En in Amerika mocht dat natuurlijk weer niet. Daar moest het weer heten Let's Spend Some Time Together. Vooruit maar weer. Dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe op nummer 20. De klapper van de week. En die komt van Stevie Wonder, A Place in the Sun. keep running. Yes, there's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's gotta run. I know there's a place in the sun. Every day it's a getting close going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Ah, hey, ah, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. are getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Ah, hey, ah, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Dat was Buddy Holly met Everyday uit 1952. En dat was een B-kantje, uh, pardon, uit 1957. En dat was een B-kantje van het nummer Peggy Sue. En dan zijn we toe aan de tip van Willem. En als je een vaste luisteraar bent, dan weet je nog dat er op 1 december een tip van Willem was van het album Living Eyes. Sterker nog, de titeltrack. Ehm, dat album dat was geen commercieel succes. En waarom? Omdat de Bee Gees afgeweken waren van het uh, eh, disco-gedoe. Het werd dus een heel ander album en daar zijn er maar wereldwijd 750.000 van verkocht. Maar dat betekent niet dat er allemaal slechte nummers op stonden. Wel nee, Living Eyes. Heel mooi. En ook de tip van nu. Gezongen door Morris en Barry. Hier zijn de Bee Gees met Wildflower. everything in a wonderland that you know. It's crazy that I clear out. Er is een voortreffelijke tip van Willem. Wildflower van de Bee Gees van het album Living Eyes. En ik zou de luisteraars toch willen adviseren om dat album eens eventjes gewoon te luisteren via Spotify of welke streamdienst dan ook. Het is meer dan de moeite waard. Dat was een tip van Willem en volgende week is er weer één. Dan gaan we toe naar de debuutsingle van Otis Redding uit 1962. These Arms of Mine. These arms of mine. single van Otis Redding, These Arms of Mine uit 1962. Mooi debuut, kunnen we stellen. Eh, Alex Harvey, die kennen we van één hit, een one-hit wonder dus. En dat was To Make My Life Beautiful. En die gaan we nu draaien.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 Harvey en To Make My Life Beautiful uit 1972 een eigen compositie. Maar hij schreef niet alleen voor zichzelf, ook voor anderen. Bijvoorbeeld deze uit 1969 van Kenny Rogers en de first edition, Ruben James. Ruben James In my song you'll live again And the phrases that I rhyme Are just the footsteps out of time from the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name. Just a no count sharecropping colored man who would steal anything he can. And everybody laid the blame on Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed fields of my mind faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now. Reuben James, Flora Gray. The gossip of Madison County died with child. And although your skin was black, you were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James. Your mind on my soul and a Bible in your right hand. You said, Turn the other cheek. but There's a better world awaiting for the meek. In my mind, these words remain from a Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed field of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then. James. One dark, cloudy day that brought you from the field until your lonely pine box came. Just a picture of me in the rain, just to sing one last refrain for Reuben James. Reuben James. You still walk the fields of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the Geschreven door Alex Harvey, dus Ruben James van Kenny Rogers en de First Edition van eh, The Middle of the Road. Pardon, kunnen we zeggen dat we ze wel kennen van de singeltjes, maar niet zo erg van de LP's. En toch staan er op de LP's leuke nummers. Bijvoorbeeld deze uit 1971, de LP Acceleration. En daar staat op het nummer Queen Bee. En die draai ik ook even voor mijn dochter, mijn oudste. Eh, want dat was haar favoriete groepje in de jaren 70. Ja, dat lijkt er niet op. Dit is natuurlijk heel wat anders. We gaan luisteren naar Queen Bee. op de een of andere manier schijnt het niet te mogen met Queen Bee. Waarom, weet ik niet. Maar eh, ja, dan wordt het hem niet. Dan krijgen we dus eh, Skeeter Davis, End of the World. said goodbye. Een top 100 hit uit 1963, Skeeter Davis en eh, The End of the World. En als het op de ene of andere, eh, pardon, op de ene manier niet lukt, dan moet het maar op een andere manier. Hier is, eh, als het goed is, Middle of the Road met Queen Bee. lives in my garden. And the bees are very pleased. And as they buzz, as they make the honey, then. babies, our baby trees. And as they buzz, when they see the honey, then cream becomes Acceleration was dit Middle of the Road met eh, Queen B Eindelijk voor elkaar gekregen. Dan gaan we naar 1965 naar de derde single hit voor de Kings. Tired of Waiting for You. <laughs> ja, dit is geweldig. Ik weet niet wat er aan de hand is met, eh, eh, met de Spotify, maar er klopt iets niet helemaal. we gaan even wat anders kijken. Of dat lukt in ieder geval. Even kijken. Moeten we deze even stopzetten? gaan we eens kijken wat eh, dit wil doen. Eric Clapton is dit met eh, het nummer Lost and Found van het album Back Home. Found van eh, Eric Clapton stond niet op de playlist. Maar niks mis mee natuurlijk. En dit is een hele oude tune van me van jaren geleden. En die blijft doordraaien tot het nieuws van drie uur. van Rocker van en de Stingers.